René van Brakel met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een Amerikaanse man veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De man, die Bosnië werd geboren, wilde samen met twee anderen een zelfmoordaanslag plegen op de metro in New York. In mei werden ze door een jury als schuldig bevonden aan onder meer terrorisme en het steunen van Al-Qaeda. De openbaar aanklagers hadden bij de rechter aangedrongen op de maximale straf... omdat de man mede-Amerikanen wilde doden en verminken... om zo wraak te nemen voor de buitenlandse politiek van de VS. De man ontkent dat hij betrokken is bij het plan een aanslag te plegen. De twee anderen staan later terecht. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes is volgens de Volkskrant de invloedrijkste Nederlander. De voorzitter van VNO-NCW staat voor het derde jaar op rij op nummer 1. Hij dankt zijn uitverkiezing aan het bestrijden van de opmars van de SP... en omdat VVD en PvdA in het regeerakkoord de pijlen niet op het bedrijfsleven richten. Op de tweede plaats staat voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer... gevolgd door Hans Weijers, die vertrok in mei als bestuursvoorzitter bij Axo Nobel. In de lijst van invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant staan nooit kabinetsleden of gekozen politici. En ook de koningin is uitgesloten. Een van de eerste Nederlandse kwartjes heeft op een veiling ruim 76.000 euro opgebracht. Dat is volgens het Veilinghuis een record voor een Nederlandse munt. Het kwartje komt uit 1817. Koning Willem I liet in de jaren na de Franse overheersing enkele tientallen kwartjes slaan omdat er nog maar een paar van die munten van 25 cent zijn, betalen verzamelaars er veel geld voor.